Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Heer Jos van Rij heeft als wethouder van Roermond niet alleen partijgenoot Offermans geheime informatie toegespeeld over de sollicitatie voor de burgemeestersvacature. Bronnen rond het onderzoek melden dat er nog iemand is benaderd. En volgens Dagblad de Limburger is dat collega-wethouder Vincent Zwijnenberg. Ook van de VVD, ook in de race voor de functie. Zwijnenberg zou niet zijn ingegaan op het aanbod van Van Rij. Hij is gisteren urenlang verhoord, maar geldt niet als verdachte. Volgens fractieleider Smitsmans van GroenLinks is van de affaire Van Rij nog maar de helft bekend. De maatregel dat vliegtuigpassagiers die meer dan drie uur vertraging oplopen een schadevergoeding krijgen is geldig en met terugwerkende kracht. Dat heeft het Europese Hof bepaald. Op basis van Europese wetgeving konden passagiers sinds 2009 al aanspraak maken op een vergoeding bij vertraging. Maar luchtvaartmaatschappijen weigerden die te betalen en stelden de Europese wet ter discussie. De emir van Qatar bezoekt vandaag de Gazastrook. Het is voor het eerst dat een staatshoofd het gebied bezoekt sinds Hamas daar de macht kreeg in 2007. De pro-westerse emir heeft een cheque bij zich van 190 miljoen euro voor hulp. Met het bezoek wordt het internationale isolement van het gebied doorbroken. Een advocaat van de Zuid-Afrikaanse politie heeft gezegd dat bij de platinamijn Marikana in augustus mogelijk onevenredig veel geweld is gebruikt tegen de protesterende mijnwerkers. Hij zei dat tijdens een hoorzitting. Op 16 augustus werden 34 mijnwerkers gedood. Een Poolse vrachtwagenchauffeur heeft gisteravond op de A27 bij Heerenveen twee wielen verloren. Eén wiel werd teruggevonden, maar het tweede wiel is spoorloos, zegt de politie. Er was kort geleden een nieuwe as onder de vrachtauto gemonteerd. De wielboren waren verdwenen. Het weer... Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon, maar ook wolkenvelden. Het noordoosten bewolkt en kans op wat motregen. Het wordt van 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS.